ja bepaalde de eindstand op 3-1. Voor de 40-jarige Edwin van der Sar was... Ex-president Zelaya is terug in Honduras. Hij landde gisteren op het vliegveld van de hoofdstad Tegucigalpa en werd daar verwelkomd door duizenden aanhangers. Zelaya verliet Honduras bijna twee jaar geleden toen hij werd afgezet door het leger. Dat beschuldigde Zelaya van machtsmisbruik. De nieuwe regering werd vrijwel nergens erkend en het land raakte geïsoleerd. De tegenstanders van Zelaya hebben hun aanklachten laten vallen zodat de oud-president kon terugkeren. Honduras hoopt hem daardoor de internationale betrekkingen weer te herstellen. De Amerikaanse oud-president Bill Clinton heeft de afgelopen avond voor een verrassing gezorgd in Amsterdam. Clinton was eerder op de dag spreker in het Friese dorp Achlem. Na afloop ging Clinton terug naar zijn hotel in Amsterdam en in plaats van meteen te vertrekken bezocht hij een café. Clinton bleef voor zo'n anderhalf uur. Volgens verbaasde bezoekers dronk hij er koffie en at hij een stuk appeltaart. Het weer, vannacht bewolkt met kans op wat regen, minima rond 11 graden. Overdag een stevige zuidwestenwind, in het noorden bewolkt en kans op een bui.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 See you at the same time next week Baby, I was stuck in some brand new business I was all tied up. Told the girl I was late, I had to rhyme, I gotta be backstage at a quarter past nine.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 Oorzaak is oneenigheid over een nieuw multifunctioneel complex waarin ook het stadion van voetbalclub VVV moet komen. BNW besloot deze week een bijdrage van 37 miljoen euro te geven in de bouwkosten. Maar doordat coalitiepartner PvdA tegen dat voorstel stemde, ontstond de breuk in het college. Vandaag om 12 uur is er een persconferentie over de val van de coalitie in Venlo. Het treinverkeer bij Antwerpen rijdt weer volgens schema. Het was sinds vanochtend verstoord door brand in een schakelkast. De brandweer vond bij de kast een dode koperdief. Die was geëlectrocuteerd. In eerste instantie was de verwachting dat het herstelwerk het grootste deel van het weekend zou gaan duren. Maar volgens Belgische media is de reparatie afgelopen avond voltooid. Het is niet duidelijk of de treinen vanuit Nederland naar België en Frankrijk vandaag helemaal zonder vertraging rijden.